NOS-journaal BBB-leider Van der Plas vindt het onacceptabel dat haar partij de asielportefeuille niet krijgt. Gisteren heeft ze daarover met premier Schoof gebeld, zei ze in tv-programma WNL op zondag. Ze heeft onder meer tegen hem gezegd dat er echt wel iets op het spel staat. VVD, NSC en BBB liggen al dagen met elkaar overhoop over de verdeling van de posten. Die zijn vrijgekomen na het vertrek van de PVV-bewindslieden. De VVD wil dat Van Weel van Justitie de asielportefeuille overneemt. Van der Plas heeft Schoof laten weten dat ze daar niet in meegaat. Zij wil dat de post naar Mona gaat. NS-personeel gaat dinsdag in de hele Randstad staken. Dat zegt de spoorvakbond VVMC. Vrijdag werd al bekend dat er geen treinen zouden rijden... in een groot deel van Zuid-Holland, Zeeland en een deel van West-Brabant. Volgens de bond wordt nu ook in de regio Noordwest... het werk neergelegd door alle NS-medewerkers. De staking start om 4 uur in de nacht van maandag op dinsdag... en duurt 24 uur. Afgelopen vrijdag reden er in het hele land nauwelijks NS-treinen vanwege de staking. De Gaza Humanitarian Foundation gaat weer hulpgoederen uitdelen. Dat meldt de omstreden organisatie op Facebook. De Amerikaanse-Israëlische organisatie is sinds vorige maand actief in Gaza. Sindsdien zijn op diverse plekken waar voedsel werd uitgedeeld mensen beschoten. Daarbij kwamen meer dan 100 Palestijnen om het leven. De voedselhulp werd daarna stilgelegd. Andere hulporganisaties hebben felle kritiek op de organisatie. Ze zeggen dat die door Israël wordt ingezet om Gaza etnisch te zuiveren. De Colombiaanse presidentskandidaat Miguel Uribe... die gisteren werd neergeschoten tijdens een campagnebijeenkomst in Bogota... is er ernstig aan toe. Zijn vrouw schrijft op X dat hij wordt geopereerd en vecht voor zijn leven. Politicus van 39 is een fel criticus van de regering van de linkse president Gustavo Petro. Hij is lid van de conservatieve partij Centrum Democraten. Het weer, veel regen, alleen in het zuidwesten is het droog. Het is 14 graden in het noorden en 16 in het zuiden. Morgen begint de dag met bewolking, later opnieuw regen regen en dan wordt het tussen de 16 en de 20 graden.